Die belofte deed president Obama bij een bezoek aan de stad, vijf jaar nadat hij werd getroffen door de orkaan Katrina. Obama onderbrak zijn vakantie om bij de herdenking van de slachtoffers van Katrina te zijn. In augustus 2005 kwamen meer dan 1800 mensen om het leven bij het noodweer en de overstromingen. Verder raakten duizenden mensen dakloos. Veel van hen kunnen nog altijd niet terug naar huis. Obama zei in een toespraak dat New Orleans een symbool is geworden van vastberadenheid en gemeenschapszin. De Belgische preformateur Di Rupo moet van koning Albert doorgaan met zijn poging een nieuw kabinet te vormen. Di Rupo bood vanavond zijn ontslag aan, maar de koning heeft dat geweigerd. De onderhandelingen zitten in een impasse over de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, op het budget voor Brussel en op meer financiële autonomie voor Vlaanderen en Wallonië. De Libische leider Gaddafi viert in Italië het vriendschapsverdrag dat hij twee jaar geleden met dat land sloot. Gaddafi slaapt zoals gebruikelijk in een grote tent die hij heeft meegenomen. Hij praat morgen met premier Berlusconi. De oppositie in Italië is niet blij met de nauwe banden van Berlusconi met Libië, omdat het land een slechte naam heeft op het gebied van de mensenrechten. Regen en harde windstoten veroorzaken in delen van het land overlast. Vooral in de regio's Rotterdam en Den Haag en in het westen van Brabant heeft de brandweer een druk vanwege wateroverlast en omgewaaide bomen. In het Gelderse Leut hebben zware windvlagen bij een rij huizen veel dakpannen weggeblazen. Weer online waarschuwt dat er vannacht veel regen kan vallen en dat het hard blijft waaien. Het weer, ook vannacht dus buien met veel neerslag, minimaal rond 12 graden. Het waait hard, aan de kust mogelijk stormachtig. En ook morgen buien bij een graad of 18.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 Dit is 20 jaar ZFM. a good Zandvoort. En jij bent erbij. work like to